een Klomp met het NOS-journaal. De president van El Salvador heeft een gevangenenruil voorgesteld met Venezuela. President Bukele wil de ruim 250 Venezolanen die de VS zijn uitgezet... ruilen tegen evenveel politieke gevangenen in Venezuela. En ook zouden bijna 50 buitenlandse burgers moeten vrijkomen, onder wie een Nederlander. Bukele zegt dat de uitgezette Venezolanen allemaal gevaarlijke bendeleden zijn, maar daar is geen bewijs voor. Het lijkt niet waarschijnlijk dat president Maduro van Venezuela instemt met de gevangenenruil. De Amerikaanse defensieminister Hexet heeft plannen voor een aanval op Houthi-rebellen... ook vooraf gedeeld met zijn vrouw, broer en advocaat. Die zaten in een appgroep op Signal... waarin Hexet details deelde over de aanval. Dat meldt de New York Times. Eerder werd al informatie over de Houthi-aanval gedeeld in een Signalgroep... waar een journalist in zat. President Trump zegt dat hij hoopt dat Rusland en Oekraïne deze week tot een deal komen om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. President Poetin had voor Pasen al een kort bestand aangekondigd dat om middernacht afliep. Dat bestand was geen succes. Zowel Oekraïne als Rusland beschuldigden de ander van het schenden van het staakt het vuren. In Turkije is het vanaf nu verboden voor vrouwen om te bevallen met een keizersnede als daar geen medische noodzaak voor is. President Erdogan pleit al langer voor meer natuurlijke geboortes... en wil een einde maken aan vrijwillige keizersnedes in privéklinieken. In Turkije worden relatief veel baby's via een keizersnede geboren, meer dan de helft. In Nederland ligt het percentage onder de 20 procent. Het weer vannacht bewolkt met wat buien. In het zuiden wordt het al vrij snel droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden. Op tweede paasdag wisselvallig met kans op buien. Hier en daar ook wat onweer. En het wordt dan een graad of 17.